It's the radios gotta save us all, man And I ain't gonna break your ball If you hit that goal with a fake ass song on the radio I just hate it all Don't take me high, don't take me low Don't make me feel like flying, no It don't make me warm, it don't make me cold Don't bring me nothing first of all get me started on them DJs these days. Walking in the club with a briefcase full of cheap taste. Thinking, hey, shit, give me a break. Full of teenagers, easy fakers. Those stuck up in the magazine pages. Those who don't know what they need saying. Let's go where the TV takes us. Among those, some show, they got some flow. We got newcomers, long goners, John Doe's, coke heads with long toes. Pirates screaming, cats are stealing. I know how that may sound and seem, but I'll be the chef with my own ingredient. Seasick man but don't eat it. On the radio, get yeah, a radio, play me that same old. On the radio, get yeah, a radio, oh no, don't wake me no. On the radio, get yeah, a radio, play me that same old. On the radio, get a radio, what do they pay you for? Not much at play, no music try to change it What your friends say, I do it Can't blame ya So much at play, no music Try to change it What your friends say, I do it Airplay it Who's in control when I'm doing it all Even better how it does what, doing it all What to do, shit call, is it you? Quake was clue at all. Trying to get a little bit information, turn it to a little bit inspiration. Shit I'm facing, it's amazing. I miss the days that I spent like crazy. On the radio, yeah the radio. Play me that same old shit. On the radio, yeah the radio. Play me that same old. On the radio, yeah the radio. Eh, bij iets waar ik helemaal niet moet zijn het is eh, de bedoeling dat ik hier een eh, gast had uitgenodigd. Eh, maar de details en al die andere toestanden die ben ik gewoon vergeten te mailen. Dus geen gast. Ja, kijk, dat ligt dus gewoon compleet aan mij. En dan heb ik ook nog een techneut voor Jan Doedel laten komen vandaag. Ja, dat is echt heel fraai. Zes minuten over twaalf, zondag 10 april op deze muziek Boulevard. we hadden net de chef special met Airplay. Dat nummer wat, wat ze een tijdje terug had uitgebracht. En eh, ja, eh, een, tijdje terug ook hun uh, debuutalbum, die ze hebben al af, uitgebracht. One for the Misses heet het, dat, dat ding. maar nou heb ik me laten vertellen dat, dat, dat de auto, want daar doelen ze op dat die nu een beetje overleden is. Tenminste, eh, het gaat niet goed met eh, de, auto waar al hun spullen in eh, moeten zitten. Want het ding schijnt kapot te zijn. Dus dat is het verhaal van de Chef Special. Goed, dan gaan we gewoon improviseren en gaan we gewoon wat andere dingen doen. Ja, ik zal toch iets moeten gaan verzinnen. En dat doen we dan gewoon maar op deze manier. Hier is Donata. holds a sign and paints the picture of the way it ought to be. And so we sing, Farewell, my friend. It's the misery. The love revealed is like your gift to me. And let it lead the way we sing Farewell my friend een beetje vanwege het eh, verhaal van gisteren. Als je de kranten en alles wat erom naslaat hoort. Eh, het drama natuurlijk wat er in eh, Alphen aan de Rijn heeft afgespeeld. Dacht ik nou, dan draai ik dit nummer maar. Farewell, My Friend van Casper Adrian. Die, die heeft vorig jaar een, EP uitgebracht. En dit leek mij toch de meest toepasselijke nummer eh, wat daar uh, wel bij hoorde. Eh, goed, daarvoor hoorden we een, nummer van Donata. Ze heeft al een EP e uitgebracht. het nummer dat heet Sex on Drugs. En dat al een beetje in, ja, in deze, dit stadium van het programma. Nou, dan doen we dat nu even op een andere manier. We gaan even eventjes weer wat gas terugnemen. you have working my ass off, but you don't see it. You don't. your mind like I just did mine. It's about knows the keys Blind their wicked eyes Cross the creek in search of life laten vertellen dat 21 eh, april kun je in ieder geval Kees Mayfield eh, in hoog eigen persoon nog meemaken bij het Amsterdams Singer-Songwriter Gilde. Het eh, vindt plaats ergens in de groen van Prinsterenstraat. Dat, dat, dat heb ik me laten vertellen. Dus 21 april 8 uur. Dat is als het goed is over donderdag over een week. Wat wij donderdag gaan doen bij Alternative FM is dat we dan nog even terug gaan kijken op alles wat met de Rob Akda Award te maken heeft. Want ehm, de winnaars zijn bekend, of de winnaar is bekend. Dat was eh, de Red 17. Die hebben afgelopen vrijdagavond eh, de, ja, de Rob Acta Award van 2010-2011 eh, weten te winnen. En wat zit eraan vast? Nou, dat je dan gewoon keurig netjes een, ja, dat je dan een, een optreden mag doen op bevrijdingspop. En dan mag je gewoon op het hoofdpodium staan. Zo, zo simpel ligt dat. en nou zit ik even... Kijk, kijk, ik zit te zoeken naar de een of andere... Er zit weer iemand hier aan een knopje en omhoog en omlaag. <laughs> en dan eh, denk ik, ik heb nog iets, maar goed. Maar dat blijkt dus, eh, blijkt dus wel te zijn. Eh, we hebben er dus weer een aantal gehad. ik zei het al, Kees Mayfield. Vorig jaar stond hij in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Ook dat gaat, zie je binnenkort weer gebeuren. En beginnen. Ehm, mei begint het. en overigens heb je al twee mensen die... ja, kunnen horen. Kees Mayfield eh, stond in de finale van 2010. En eh, degene die daarvoor eh, was met The Girl You Love van Fabiana Dammers. Die stond in 2008 in de finale. En zij was de winnares van 2008. En ik kan wel een klein beetje mensen een beetje gaan verklappen dat er iets moois daar aan zit te komen. Want um, Fabiana is bezig met een album. <clears throat> en hoe dat eh, gaat klinken, ja, dat, eh, weten wij, eh, dat weten wij wel. Maar we hebben er nog niks van gehoord. het enige is alleen dat, dat er heel erg mee aan het werk is. Dat, dat wel. En wanneer het verschijnt, ja, dat zelfs, dat weten wij ook niet. het eh, <laughs> is gewoon, het is gewoon eh, iets, iets wat nog de komende vier, vijf weken nog in de pijplijn eh, zit. Maar ik zal in ieder geval wel zo vertellen, als het zover is, dan duikt Fabian zo, sowieso op. Of op de donderdagavond. En alles op de zondagmiddag. Dus dat is in ieder geval één ding wat zeker is. Nu gaan we weer verder met stemmige muziek op de zondagmiddag. Het is een beetje jazz. Direction South van Scarlett. het mee. What you all standing there, get up and suit yourself. Gonna be a great day. I don't care what they think and what they're all staring at. It's gonna be a great day. Isn't this a beautiful day? Smells like honey and it smells like you Old Suzuki favorite tune The road is dusty direct On my way to the country the same. And I've been watching the sea. leuk eh, zingen, deze dame. Nou, heel leuk. Eh, heel goed zingen, want anders eh, zou ze niet overal een aantal optredens al hebben gehad in het, in het land. Zelfs één in Carnegie Hall heeft ze een keer gestaan. In New York. Ja, het, sta, het stond recht. En eh, met Celine gaat het op dit moment eh, weer wat beter. Ze had eh, last van een, ja, van een keelinfectie of een virus in, in de keel. En daardoor sloeg het hele verhaal nog op de stem. Maar dit weekend is ze in ieder geval buiten het land bezig. Maar de komende week dan heb ik het genoegen. Ja, en, ik, ben toch een beetje een losbol. Want ik had gedacht dat ik vandaag met ene Adrie Hazenbos had afgesproken. Alleen ik ben degene die gewoon vergeten is de details naar hem toe te sturen ja, en dan eh, houdt alles op natuurlijk. Dus dat eh, gaan we bewaren voor een eh, later moment. Eh, in ieder geval over Celine Cairo kan ik dan vertellen dat ik 15 april, dat is eh, komende vrijdag, dat ik daar een eh, interview ga opnemen. Zodat we dat in ieder geval in de muziekboulevard van de komende tijd ergens een keer gaan uitzenden. Nog meer kan ik melden, want we hadden net ook bijvoorbeeld de Cosmic Carnival met het nummer Funny Man. zij zijn bezig ook met, een, met hun album. Dat zou, als het goed is, komende zomer zou die, zou die te horen moeten zijn. En ook daar wordt het een en ander ook meegedaan. Ik weet niet of, eh, of eh, drie van eh, de zes man die, het, die de band telt, dat er dan drie mensen met een akoestische gitaar hier naar de studio gaan komen. Dus het zou zomaar kunnen dat, dat wij ze hier hebben. Wat ik wel weet is dat Bees Noir, die komen wel. Ehm, nou weet ik niet dat helemaal uit mijn hoofd, maar volgens mij zal dat de... Even kijken, de 24e moeten zijn en anders is het eh, de week daarvoor de 17e. Dus dat is dan volgende week. Dat ze hier in eh, de studio aanwezig eh, zullen zijn. Sowieso op een zondag. Dat, dat wel. En we hebben dit nieuwe nummer van, van net van Beestmaar gedraaid. Dat is een dat is een nieuwe, een, nieuwe track die ze hebben opgenomen. Want ze, zijn ook uh, driftig eh, bezig eh, met materiaal. En dat heeft alles te maken ook met 5 mei. Bevrijdingspop. Dan zullen ze te zien zijn op het jubilair podium. En dat nummer dat, dat ben ik dus nu even aan het zoeken. Want dat heb ik niet 1, 2, 3 paraat. Dat heet Night After Night. dat is dat nummer wat je net hebt gehoord. Dat is een nieuwe, dus, een nieuwe track van Beesmaar. op het jubilair podium 5 mei bij Bevrijdingspop. Dan zijn ze dus eh, gewoon te horen en natuurlijk ook te zien. En eh, in de tijd eh, straks eh, zullen ze ook hier bij ons, bij ZFM, hun opwachting gaan maken. Ik kijk nog even <laughs> mijn wisseling nog even na, want ik heb het, ik heb het er ergens staan. 17 april, kijk zie je, dat, dat is dus volgende week. Dan komen ze hier naar de studio toe om te praten over het materiaal en wat ze natuurlijk uiteraard zelf leuk vinden. de band Beeslaar met onder andere Leon Palmer en Jacqueline Nesla. Dus die volgende week. Goed, eh, heb ik alles eh, verteld wat ik eh, moet vertellen. En dan heb ik helemaal nog niks klaarstaan. Nou ja, dat, dat, dat, dat kunnen we wel zo verhelpen hoor, eerlijk gezegd. Dan moet ik alleen even hopen dat dit de goede track is. En zij in ieder geval zal ook in de kwartfinales te zien en te horen zijn bij de Grote Prijs van Nederland, Jury. En ze heeft, die, ze heeft al een prijs gewonnen. De Amsterdam Popprijs van 2010. Hier is Secretly Sleeping. while my mind's not done Picture frames of crime scene flashes before my eyes Cause my cd'tje van uh, de heren van Revolver erop eh, staan. Er staan natuurlijk een aantal hele zware nummers op. Maar één, één is echt heel akoestisch. Eh, dat is dit nummer, voor Better. Ehm, en ze hebben laten vertellen dat ook dat verhaal... dat ze niet alleen met een, ja, een, gewoon een eigen set met grote gillende gitaren en eh, zware drums eh, aankomen zetten. Want eh, ze zitten wel met z'n drieën, maar ze spelen voor zes. Zo wordt het ook wel eens omschreven. Maar de hierin hebben ook een akoestische setting. En dat is er even voor voor mensen die zeggen van leuke band, we willen ze wel boeken, maar ja, af en toe denk ik wel eens van kan dat wel in onze kroeg met, met een ja, een elektrische gitaar eh, en, en, eh, en, noem maar op. Nou, het kan. Dus, eh, dus, dus het is alles mogelijk. Met een gewoon simpel kagonnetje en, en dat, dat soort dingen. Is het dus te doen voor de jongens van Revolver. Dus, maar dan spelen ze dus op een akoestische wijze een aantal nummers van het album wat ze hebben gemaakt. Het afgelopen jaar is die ehm, in première gegaan bij het patronaat. Light Up The Night. Daarvoor eh, een andere nummer, dan moet ik even aan nadenken, is dus, eh, Jori Zwart. Uh, zij heeft uh, Secretly Sleeping. dat is het nummer wat, wat ik veel al draai. En ik heb van haar een betere versie gekregen. En dat is dat nummer wat je dus net hebt kunnen horen. Ook daarvan weet ik dat ze in ieder geval bezig is met materiaal wat ze op een album uit wil gaan brengen. Dus het, er gebeurt een hoop in dit land. Dat, dat kan ik je in ieder geval wel vertellen. Nederlandstalig werkt hier dus afgehaald van... Je hebt gegeten, gedronken met me aan tafel bezeten De rekening betaald en misschien ook aandacht geschonken Je hebt aangekeken en wist geen uitweg te vinden Ik was niet hard, maar eerlijk, ik was voorzichtig Maar in het echt spuw ik pannen van woede Vuur op als ik aan je denk Ik ben een en al dertien jaar en niet echt tot leven te brengen En ik luister aandachtig, je luistert aandachtig maar... Ik zeg, ik zie dat je je afvraagt. Weet je zelf nog wel voor welke wereld je werkt? Kan alles is voor vergeten hoe je was Gewoon hoe je was De stad kwam steeds dichterbij We zouden desires let him turn his back The angel whispers a gentle hello Nothing try. Eh, Lucas Hamming. Hij eh, is ook een singer-songwriter. Ik kwam het eh, toevallig gewijs tegen. Ehm, ook te bewonderen in de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. En hij heeft dit op zijn bandcamp staan. En ik denk, nou, klinkt heel erg mooi en klinkt ook heel erg aardig. Dus ik denk van dat gaan we zeker ook hier eh, draaien bij ons eh, bij CFM eh, Zandvoort in deze aflevering van de Muziek Boulevard. Daarvoor Nederlandstalig werk van Eefje. Afdwaalt gaat in ieder geval de goede kant op. het album dat loopt toch denk ik wel als een zonnetje. En daarbij is het verhaal natuurlijk dat ze ook al een aantal malen op de landelijke radio's al te horen is geweest. En bovendien, ik heb het begrepen uit het hele verhaal. Hartslag, eh, de eerste single van het eh, album De Koek. Dat eh, heeft zelfs ook, dacht ik, de mega-lijsten uh, gehaald. Dus zo allemaal slecht gaat het nou ook niet. Tot aan het nieuws. Dit lieve liedje van Ghana. Met 10.000 Lovers. Krijgt ze wat, uh, niet uit. Maar tot aan 1 uur ga je dit in ieder geval horen. thousand lovers she has in her hand But she throws them all away Ten thousand lovers wanna be her man That she don't know what to say Cause she knows that she can have that But she knows she's got to choose Cause her boyfriend knows she has sought But that just ain't no good lover she found on her way when she was searching for a man.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 Om de slachtoffers van het bloedbad van gisteren te herdenken. Het winkelcentrum is nog altijd afgezet met linten. Forensisch experts zijn de hele nacht bezig geweest met het onderzoek naar de schietpartij. In de loop van de nacht zijn alle lichamen uit het winkelcentrum weggehaald. Vanochtend werd tijdens een dienst in de Goede Herderkerk stilgestaan bij het drama. De dominee zei dat hij verbijsterd was en dat Alve in diepe rouw verkeert. Een man van 24 schoot gisteren aan het begin van de middag wild om zich heen met een mitrieur en pleegde daarna zelfmoord. Vijf mensen kwamen om het leven, een zesde overleed later in het ziekenhuis. Nederland is zeer teleurgesteld dat de IJslandse bevolking het akkoord over IceSafe heeft verworpen. Het is niet goed voor IJsland en niet goed voor Nederland, zegt minister De Jager van Financiën. De kwestie wordt nu voorgelegd aan de rechter. Nederland en Groot-Brittannië hebben geld voorgeschoten dat spaarders nog te goed hadden van de failliete IJslandse internetbank IceSafe. Met de IceSafe deal is een bedrag gemoeid van 3,8 miljard euro. In Syrië zijn gisteren tientallen doden gevallen bij nieuwe protesten tegen het regime van president Assad. Volgens Syrische mensenrechtenorganisaties schoot de oproerpolitie in de zuidelijke stad Daraa zeker 26 betogers dood. De politie schoot op betogers na de begrafenis van activisten die vrijdag werden doodgeschoten. De informatie uit Syrië is nauwelijks te controleren omdat journalisten er niet welkom zijn. Louis van Gaal is ontslagen als trainer van Bayern München. Hij zou de club aan het einde van dit seizoen verlaten vanwege tegenvallende resultaten, maar moet nu per direct weg. Door het gelijkspel tegen Nuremberg maakt Bayern nauwelijks nog kans op rechtstreekse plaatsing voor de Champions League. Het weer, het is een mooie lentedag met volop zon, later afgewisseld door wat sluierbewolking. Het wordt 14 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en warm.